Twee uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump roept Rusland op... om e-mails van Hillary Clinton op te sporen en openbaar te maken. Aanleiding is een lek bij de Democraten... waaruit bleek dat Bernie Sanders, lang de tegenstander van Clinton... werd tegengewerkt. Trump zei te hopen dat er ook mails uit de tijd van haar periode... als minister van Buitenlandse Zaken boven water komen... Clinton wordt ervan beschuldigd dat ze uit die tijd 33.000 e-mails heeft verwijderd van een privéserver. De FBI onderzocht de zaak, maar justitie gaat Clinton niet vervolgen. Zorginstelling Laurens in Rotterdam staat de komende acht maanden onder verscherpt toezicht van de inspectie. De zorg voldoet niet aan de normen. Het verscherpt toezicht geldt zowel voor de verpleeghuizen als voor de thuiszorg. Afgelopen vrijdag stapte de topman op omdat het verpleeghuis op de lijst van elf zwakke zorginstellingen staat. Tim Kaine is officieel benoemd als running mate van Hillary Clinton. Op de derde dag van de Democratische Conventie in Philadelphia kreeg hij genoeg stemmen. En Kaine kreeg veel applaus, maar ook wat boegeroep. De senator van de staat Virginia spreekt later vanavond nog op de conventie. Kaine moet stemmen binnenhalen in de swing states... die zweven tussen de democraten en de republikeinen en de uitvinder van de beschuit met inkeping houdt zijn octrooi. De rechter geeft hem gelijk in een zaak die was aangespannen door toosjesmaker Houst. Door de inkeping aan de rand van het beschuitje zijn ze makkelijker uit de rol te halen. Nou, volgens Houst had elke vakman dat kunnen verzinnen en was een octrooi dus onterecht.